Dat verwacht de minister van Gezondheid. Hij is ervan overtuigd dat alle ziekenhuizen vanaf november met die omstreden praktijk stoppen. China is het enige land dat de organen van geëxecuteerde gevangenen gebruikt voor transplantatie, vaak zonder toestemming. De gedachte achter de donaties was dat een misdadiger op die manier iets kon terugdoen voor de samenleving. Bij een aanslag met een autobom in de Libanese hoofdstad Beirut zijn 14 doden gevallen en tientallen gewonden. De auto explodeerde in een zuidelijke wijk waar de pro-Syrische Hezbollah de macht in handen heeft. De explosie veroorzaakte brand in omliggende gebouwen en brandweerlieden probeerden mensen te redden uit de brandende panden. Vorige maand werd een, in een aangrenzende wijk ook een Hezbollah-bolwerk getroffen door een autobom. Soenitische extremisten hebben gezegd dat ze achter de aanslag van vandaag zitten. Zo willen ze Hezbollah straffen voor het meevechten aan de zijde van het Syrische regime. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA staakt alle pogingen om de Kepler-ruimtetelescoop weer aan de praat te krijgen. De telescoop functioneert sinds mei nauwelijks nog. Hij werd, in hij werd vier jaar geleden gelanceerd om planeten te vinden die op de aarde lijken en bewoonbaar zijn. Met de ruimtetelescoop zijn 135 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt en op twee daarvan is misschien leven mogelijk. Alle binnengekomen informatie wordt de komende jaren nog geanalyseerd. En de NASA onderzoekt verder of de satelliet nog voor andere wetenschappelijke doeleinden kan worden gebruikt. In de Oostenrijkse wintersportplaats Lech is tijdens een bergmis stilgestaan bij het overlijden van prins Friso. Anderhalf jaar geleden kwam de prins in de buurt van Lech tijdens het skiën onder een lawine terecht en raakte in coma. Maandag overleed hij. Morgen wordt hij in besloten kring begraven in Lage Vuurse. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen. Morgen overdag flink wat zon, 23 tot 28 graden. Met later in de middag en avond kans op een bui. Zaterdag wordt een zonnige dag, zondag weer kans op een bui.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 She got Betty Davis. got Betty Davis